Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft drie mensen aangehouden in een onderzoek naar een vermissing in België. Het zijn een man van 30 uit Hogerheide en twee minderjarigen. De Belgische loodgieter Johan van der Heide verdween in juni uit zijn huis in Lint in België... en is sindsdien spoorloos. Zijn busje is in Den Bosch gevonden. Volgens BN De Stem zijn er aanwijzingen dat de Belg slachtoffer is geworden van een roofmoord. Eerder werden al drie andere verdachten aangehouden onder wie ook ook twee Nederlanders. Justitie in Breda heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior in de eerste divisie is 10 minuten gestaakt geweest. Er zouden zwarte pietliedjes zijn gezongen als Excelsior-speler Mendes Morera aan de bal was. Ook zouden er oerwoudgeluiden hebben geklonken. Volgens de stadionspeaker waren het geen oerwoudgeluiden, maar kraaiengeluiden die de aanhang van Den Bosch altijd maakt. De scheidsrechter ging in gesprek met de aanvoerders en Excelsior vond het goed om toch door te spelen. Vanochtend, tijdens de intocht van Sinterklaas in Den Bosch... werd door voor- en tegenstanders van Zwarte Piet gedemonstreerd. Onder de voorstanders van Zwarte Piet waren ook supporters van Den Bosch. Volgens Omroep Brabant zijn er twee rookbommen afgestoken... door pro-Zwarte Piet-demonstranten. Voor zover bekend heeft de politie niemand aangehouden. En honderden Chinezen hebben de afgelopen jaren hun valse identiteit gecorrigeerd in het Nederlandse bevolkingsregister. Dat ontdekte Reporter Radio en het platform e-bestuur. Ze hadden die valse identiteit opgegeven toen ze asielverzoeker waren om in aanmerking te komen voor het generaal pardon in 2006. Inmiddels is de identiteitsfraude in de meeste gevallen verjaard.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Dit is ZFM Race Radio. said. Thank Don't show bien.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 哦。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 you gonna do? What you gonna do? Yum yum, give me some. Put this feeling in me. Yum yum, give me some. it.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 party. The truth they feed is feeble. As a man. a zip on my mouth Sometimes I don't even mean it It takes a little while to figure me out I like my coffee with two sugars in it High heels and my jewelry dripping Drinking, I get all fired up Hey, hey, hey Insecure, but I'm working with it Many things that I could get rid of Ain't nobody give it up I made a few mistakes I regret it nightly I broke a couple hearts my mama always said, girl, you're troubling And now I wonder, could you fall for a woman like me? And every time Sit on the couch Or we could just go out for the evening Hopefully end up with you kissing my mouth hey, eh, eh. hey. You got them blue jeans with a rib up in my head With your fingers in it, love it when you turn me on Young Sarah with a little bit of love drunk in the middle where they get down to our favorite song I made a few mistakes I regret it nightly I broke a couple hearts you say, girl, you're troubling. And now I wonder, could you woman like me, yes, a woman like me. Soon as I brush up on them, I can tell they like me. You know all them on them, I try to swipe me. Now that up, he could afford to ice me. Tell them that's the back for me, bitch, in your area. But the more bad bitches, then the more merry. Baddies to my left and to the right, a little scary. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? billion. I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch it up for every era. I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki. I'm really mom. Uh, Apple cut the check. I want all this money. Seven up, go grip the tech and leave all this bloody. It, it's the queen and little mix. Skated on, I'm sorry. My daddy is Indian. All this curry. Woman like me, like a woman like me. La la la, woman like me. Like feel the same